Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De zware westost. een man uit Enschede en een man uit Zwolle. In Olst werd een man van 62 uit Zwolle geraakt door een dikke tak. Hij stapte uit zijn vrachtwagen om een tak op de weg te verplaatsen... en werd door een andere geraakt. In Enschede kwam een man van 62 om toen er een boom op zijn auto viel. Mogelijk viel er nog een derde dode door de storm. In Vuren in Gelderland overleed een man van 66 door een ongeval op een privéterrein. Hij viel een paar meter naar beneden. De arbeidsinspectie en de politie onderzoeken of dat ongeluk verband houdt met de storm. De westerstorm is bijna het land uit. De komende uren kunnen nog wel windstoten tot 120 km per uur voorkomen. Het vliegverkeer op Schiphol is hervat. 320 vluchten zijn geannuleerd. De NS meldt dat het treinverkeer nog altijd stil ligt en dat het onmogelijk is om te zeggen wanneer dat weer op gang komt. In Groningen en Limburg rijden de treinen van Arriva wel. De zware westerstorm heeft veel schade aangericht. In Amsterdam waaide het dak van een universiteitsgebouw, bomen waaiden om en op veel plekken was het gevaarlijk door rondvliegend puin. Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat de schade fors meer zal worden dan 10 miljoen euro. Leraren in het basisonderwijs in Noord-Nederland gaan op 14 februari opnieuw staken. Volgens het PO-front, waar onderwijsorganisaties in zijn vertegenwoordigd, hebben, hebben eerdere acties onvoldoende geholpen. De organisaties zeggen dat ze hoopvol zijn over stappen die minister Slop zet, maar ze hebben nog niet geleid tot een tastbaar resultaat. De leraren willen meer geld en een lagere werkdruk. Tennisser Stan Wawrinka is uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open. De Zwitser verloor in drie sets van de ongeplaatste Amerikaan Tennis Sandgren. Wawrinka won in 2014 het toernooi en bereikte vorig jaar de halve finale. Het weer, vooral in het oosten van het land, komen nog zware windstoten voor. De komende uren neemt de wind van het westen uit snel in kracht af. Verspreid over het land wat buien en het wordt 4 tot 7 graden. Morgen wisselend bewolkt en enkele winterse buien. En het wordt dan 3 tot 5 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Al in het oosten van het land moet het verkeer nog rekening houden met zware windstoten.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 That's why I tell you, you'd better be home. back the coats of lies and deception. Back to nothingness, like a week in the desert. okay. I got the keys to the universe, so stay with me. Cause I got the keys, baby.